Levi van Eck met het NOS-journaal. Door bosbranden zijn, zijn 65 gebouwen verwoest... en hebben zo'n 37.000 mensen hun huis moeten verlaten. De brand in Noord-Californië begon maandag en breidde donderdagnacht sterk uit. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan nadat een voertuig door een technisch probleem vlam vatte. De twee Nederlanders die maandag in Barcelona werden neergeschoten... zijn bekenden van de Nederlandse politie. Het gaat om twee mannen uit Schiedam, Ziad K. en Jamal M., die laatste kwam bij de schietpartij om het leven. De ander raakte gewond. De mannen waren eerder met de Nederlandse politie in aanraking gekomen... vanwege wapenbezit, diefstal en handel in drugs. De politie in Barcelona hield er al rekening mee dat er sprake is... van een afrekening in het criminele milieu. De twee Nederlanders zouden in hun auto zijn beschoten... kort nadat ze een nachtclub hadden verlaten. De dader zat op een witte motor. Bij een recyclingbedrijf in Waalwijk is opnieuw een grote brand uitgebroken... De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien en ook zijn er kleine explosies gehoord. Het pand lijkt niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. En dat gaat waarschijnlijk nog uren duren. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Anderhalf jaar geleden is het bedrijf ook al helemaal afgebrand. De Nederlandse waterpolosters zijn in Barcelona Europees kampioen geworden. Ze wonnen de finale van Griekenland met 6-4. Het was voor de waterpolosters de derde Europese finale op rij... maar voor het eerst in 25 jaar dat ze de titel weer binnenhaalden. Het weer, het wordt een tropennacht met minima boven de 20 graden. De komende dag trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit kan het in het oosten nog 28 tot 30 graden worden.